Volgens Palmen is de toenemende leegstand een van de oorzaken dat wietkwekers het proberen. Hij pleit ervoor om leegstaande schuren een nieuwe bestemming te geven of ze af te breken. Daar zou dan een goede regeling voor moeten worden getroffen. Een kwart van de Nederlanders heeft wel eens ruzie met de buren. Aanleiding zijn zaken als harde muziek, herrie van kinderen en rook van de barbecue. Het rechtsbijstandverzekering Informatiecentrum deed onderzoek naar burenruzie onder ruim 2000 mensen. De meeste klachten komen uit dichtbevolkte gebieden als Zuid-Holland. In die provincie gaat 60% van de klachten over harde muziek. In Gelderland gaat het vaak over overhangend groen. En in dunbevolkte provincies als Flevoland zijn de minste burenruzies. De Syrische man die zich gisteravond blies bij een muziekfestival in Beieren... een paar keer opgenomen in een inrichting. Hij had geprobeerd zelfmoord te plegen. Twee jaar geleden was zijn aanvraag afgewezen... maar hij was Duitsland uitgezet. Bij de aanslag in Bach raakten twaalf mensen gewond. De 27-jarige Delf kwam om het leven. De omzet van Philips is in het tweede kwartaal met 2% gedaald vergeleken met een jaar eerder. Dat komt vooral door ongunstige wisselkoersen. Philips zegt dat het wel meer omzet draaide bij de afdeling gezondheidstechnologie, tegenwoordig speerpunt van het bedrijf. De winst van Philips ging wel flink omhoog, dat kwam door een eenmalige meevaller. Dan nog het weer, veel wolkenvelden en een enkele bui, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt vandaag 20 tot 25 graden. Ook de rest van de week temperaturen tot 25 graden, met zon en soms een bui.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 Chris Cap en Pharrell Williams zijn dat. Het is Haarlem 105 en CFM. Leuk dat je luistert. En eh, het is drie uur geweest. Dat betekent dat we twee nieuwe CFM'ers tegenover ons hebben zitten. Eh, Roy en Fred. Fred, goedemiddag. Goedemiddag, Melvin. Radiomaker bij CFM. Is dit de eerste keer live vanuit de strandtent? Eh, voor mij wel in ieder geval. En hoe is het voor jou, Roy? Voor mij niet, nee. En jullie komen eh, voor jou niet. jij, jij <laughs> vervent strandtent bezoeken. Ja. We gaan eh, de komende twee uur samen vullen. En zometeen hebben we onder andere een artiest uit Zandvoort. Michael Knubben. Ja, nou ben ik een echte, echte Haarlemse mug. Kennen jullie, jullie kennen hem ongetwijfeld wel. Kunnen jullie iets meer over Michael vertellen? Eh, ik denk dat eh, Roy daar eh, meer in thuis is. Ja, Michael is een, een, vooral uit origine een stratenmuzikant uit Duitsland. Ja? En ehm, ja, hij heeft nu de afgelopen drie jaar Americana Roots Country and Blues concert hier in Zandvoort georganiseerd. En ja, het is een hele leuke, leuke aparte sound mhm. die hij speelt. Dus ja, we gaan het zo meteen allemaal horen. Want hij heeft wel muziek bij zich. Ja, precies. Ja, en eh, het, het, is ook een soort afscheid, heb ik begrepen. Ja, dat klopt, inderdaad. Hij gaat weer eh, terug eh, verhuizen naar Zand, of naar, naar Amsterdam, hoor je mij. naar Duitsland. En ja, dit gaat een, ja, een afscheidsconcert worden komende volgende week of, of over twee weken. Ja. Dus eh, heb je zakdoekjes meegenomen of valt dat nog wel mee? Ik ga zeker zakdoekjes meenemen. het is eh, een, eh, een, hele aardige man en hij gaat zeker gemist worden hier in Zandvoort. Groot gebied van Zandvoort, maar zometeen is hij hier nog wel. Michael Knubbe voor je zometeen op haar 105 en CFM. Maar nu eerst Bestel met Good Grief. What other, one ear out the other, burning bright right till the end. Now you'll be missing from the photographs, missing from the photographs. Watching through her feet. so easily. What's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? December. Shame we have to see them, but what's gonna be left of the world if you're not in it? What's gonna be left of the world? Oh. Every minute and every hour, I miss you, I miss you, I miss you more. Every stumble and each misfire, I miss you, I miss you, I miss you more. You would be a party jungle and stop worrying and go and get dressed. You might have to excuse me. I've lost control of all of my senses. You might have to excuse me. I've lost control of Studio. En inmiddels hebben we ook een hele volle Stoestoe Studio. Want we hebben hier van ZFM, Roy en Fred. En ook nog eens een Zandvoortse artiest. Michael Knubbe, goedemiddag. Goedemiddag. Helemaal, uh, ja, in, langsgekomen in je eigen dorp, hè? Is het, eh, sorry? sorry? Lang, oh, langskomen in je eigen dorp is dit, hè? Thuiskomen. Zandvoort. Ja, Zandvoort. Ja. <laughs> Rudy, ondertitel ondertitelt voor me. Ja, het, is, het is een beetje rumoerig. Ja. Ja, dat, komt, ja, dat krijg je met live op locatie. Ja, ik, ik heb eh, begrepen dat je afscheid komt nemen van Zandvoort. Ja, dat klopt. Eh, in in eh, vier weken. Ja. In vier weken gaan we terug naar Duitsland, naar Frankfurt. En ja. hebben wir haben hier, meine Frau und ich haben hier eh, negen jaar gewoond. En dat eh, was echt leuk. Maar omdat we nu een kleinkind hebben, eh, wil mijn vrouw toch graag terug. Dus dan gaan we nu maar weg. Ja. Met pijn in het hart Zandvoort opgeven? Ja, hoe zeg je? Met een uh, en een lachende ogen mhm. op de ene Kant zijn we toch echt, äh, kijk maar naar uit, rustig mhm. aan. op de andere kant ben je toch een beetje verdrietig ook. Hè? Maar omdat het klaar, het is zo leuk hier. ja. printen hier. Dus zijn ähm, äh, de twee. Ja, ik peilde het net al even bij eh, Fred en Roy. Maar je bent echt een hele bekende artiest in Zandvoort. Ja, ik, eh, eh, heb... heel lang in de Wapen van Zandvoort gespeeld. samen met Johan van Staar. Hij is helaas overleden uh, laatste jaar. um, en vijf keer al heb ik die uh, tezamen met On Air Events... die eh, American Roots Country Blues concert yeah. gedaan in de, in de krocht. En dat was in het begin een beetje moeilijk, maar dan de laatste keer was het echt heel succesvol. En twee mhm. keer was ik ook met mijn eigen band, Hazel Bell hier. Ehm, ja, dat ja. ging echt goed. Welke erfenis laat je zo meteen achter hier in Zandvoort? Eh, oh, nog een keer? Welke erfenis, wat, wat laat je de Zandvoorters na op muzikaal gebied... als je zo meteen vertrekt naar Duitsland? Ehm, ja, ik denk, kan er meer gebeuren. Het is een beetje, de publiek is er al. En ik denk dat mhm. die, eh, zo bijvoorbeeld Jason Zandvoort, doen echt heel goede dingen. Ik vind dat, uh, dat Zandvoort met de krocht een heel mooie ehm, plekje heeft voor, voor verschillende um, van muziek. En ehm, ik vind een beetje meer kan uh, buiten gebeuren. Mm is mhm. altijd leuk, de dingen, de, festivals die buiten gebeuren. Maar zijn een beetje, een beetje te veel is die, eh, de oogmerk op party. Ja. Maar ik denk eh, dat Zandvoort het ook heel goed kan eh, doen met een, met een beetje, waar je een beetje meer luisteren publiek heeft, maar ook party en luisteren. Maar ja. niet zo alleen als party. Denn als je naar de festivals gaat hier buiten na twee, drie uurtjes heeft er toch veel, veel dronken mensen daar. Mm -hmm. Dat is een beetje... Um, <laughs> dat kan, ja. maar ik denk het kan ook die andere kant op. Ja. Dat zou ook leuk zijn. En de muziekpavillon is echt een... Uh, that's a joke. whoever had that idea soort judo. <laughs> Roy, kan je dit verhaal beamen? Ja, nee, dat kan ik zeker. Ehm, ja, wat Michael ook bedoelt is, de 30, 30 eh, juli gaat hij eh, samen met uh, On Air Events een heel leuk concert organiseren bij het Wapen van Zandvoort onder de boom. We hebben een hele oude boom op het Gassersplein staan. En daar komt, ja, daar komt Timmy en Friends optreden, toch Michael? Ja, Timmy, Timmy Timman is een oude vriend van mij. Hij komt van Hamburg en hij is... Um, hij is heel goed. Eh, deze keer is het... Um, ehm, altijd was het in de krocht om, om naar te luisteren. Maar deze keer is het, omdat het ook de laatste keer is, is uh, meer party. Ja. Party, maar je kunt ook luisteren. Maar het is ook een barbecue uh, eh, samen met het concert. Zo so je kunt naar de muziek luisteren, maar je kunt ook praten. Je kunt ook drinken, whatever. Mhm. En um, omdat ze, en ze spelen... Um, authentisch, country countrymuziek en ze zijn het gewoond te spelen voor for publiek dat uh, luistert, maar ook publiek dat drinkt. Er spelen festivals en uh, honky-tonk festivals, trucker festivals. So. Het is een echt goede band en met, met, met al die dingen, met pedal steel, gitaar. En um, de, de zanger is echt leuk. Ja, en ik ga ook een beetje spelen en dan een paar liedjes tezamen. ja, en eh, vandaag helaas niet. Want eh, ja, we zien het al, zijn in Zandvoort, uh, er staat wind, hoge golven. Ja, dan vang je snel een koudje op. Dus, maar je hebt wel voor gezorgd dat we twee nummers van jou kunnen gaan draaien. je hebt ze specifiek uitgekozen als afscheid voor Zandvoort. Wil je zelf de eerste inluiden waarom je voor dat nummer hebt gekozen? Ja, de eerste, de eerste ben ik. Dat is een lied heb ik voor mijn vrouw geschreven. En, en, en het is leuk omdat het ook een beetje in de country richting gaat. En ehm, de tweede is eh, Merle Haggard, The Seeker. Omdat het een beetje zo is wat de mensen kunnen verwachten van Timmy eh, Timman in Friends. Laten we gaan idee. luisteren. De eerste is Annette, geschreven voor je vrouw. Precies. summer you're the one I wanna go through time with. We walk both sides of every street, through all windy kinds of weather. But that was never our defeat as long as we could walk together. So there's no need for turning back, cause all roads lead to where we stand. And I believe we walk them all, no matter what we may have closest Bloody Love song Prachtig nummer van Michael Knubber geschreven voor zijn vrouw Annette. En hij is hier te gast in de studio. Bijzonder nummer en een mooi afscheid voor Zandvoort, denk ik ook. Ja, ja, echt. En ehm, eh, ja, we komen toch terug, ook voor vakantie of zo. Maar ja, we gaan echt, eh, echt terug, terug, mhm. terug, terug. ja. En al het goede komt in tweeën, zeggen ze. Je wilde nog een nummer laten horen. En het is niet van jezelf. Nee, dat is, eh, dat is een nummer van Merle Haggard. Maar dat geeft een heel goede indruk eh, wat de mensen kunnen verwachten van Timmy and Friends. Ja. Ehm, en uh, evenement zelf is op 30, 30 juli in, die, in het wapen van Zandvoort. Ja. playing team En er is een barbecue. so is het 15 euro, euro voor de barbecue. En ehm, ja, we hopen dat echt veel mensen komen en eh, een leuke party met ons uh, eh, samen vieren. En, ehm, ja. Nog één groot feestje met Michael Knubbel. ik wens je heel veel succes met de verhuizing. En we hopen je natuurlijk graag in Zandvoort terug te zien. Ik denk Bedankt. dat ook geldt voor Fred en Roy. Zeker, weten, zeker. Weten. Nog een laatste boodschap eh, <laughs> voor Michael. Michael, bedankt voor je mooie muziek in ieder geval. Bedankt. Dankjewel. En we gaan luisteren naar Merle Haggard met The Seeker. I am a seeker, a poor simple creature. There is none weaker than I am. I am a seeker, and you are a teacher. You are a reacher, so reach down. Reach out and lead me Guide me and keep me in the shelter of your care each day. I am a seeker and you are a keeper. You are a leader, won't you show me the way? I am a vessel that's empty and useless. I am a bad seed that fell by the way. I am a loser that wants to be a winner. Ja, ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. Eh, hier is eh, het nieuws. Eh, het eerste nieuws komt, is afkomstig uit Heemskerk. Er zijn afgelopen twee dagen ja, weer bussen bekogeld. Eh, gisteravond gebeurde dat onder andere eh, de laan van Assenburg. En er is onderzoek gedaan, maar er zijn geen sporen gevonden van de bekogeling. Er zijn gelukkig in beide gevallen geen gewonden gevallen. Maar in één van de bussen zaten wel passagiers. En eh, ja, of er maatregelen gaan komen is nog onbekend. En het volgende nieuws is uit, uit En dat is in de Erm. Ernolstraat, in Haarlem is eh, vrijdagavond bij een ruzie een gewonde gevallen. De aanleiding van de ruzie is niet precies bekend, maar het was wel een eh, goed mis. Meerdere politiewagens en traumahelikopters kwamen namelijk op de ruzie af. En eh, ja, het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis en daarnaast is er wel een persoon aangehouden in Hillegom is gisteravond bij een aanrijding een fietser gewond geraakt. En het gebeurde op de kruising van de Wilhelminalaan en eh, de Van de Endelaan. De auto heeft zelf, eh, schade, ja, heeft zelf schade opgelopen aan de bumper, motorkap en aan het voordaan. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis en de politie doet nog onderzoek. Even kijken, en nou gaat het eh, schermpje even voorbij. De D66 in Zandvoort pleit voor een groot skatepark. Het eh, zou er moeten worden met internationale allure. Er is nu al een park eh, langs het spoor, maar die is te klein volgens de partij. Het idee is om het park aan te leggen op een centrale plaats zoals de boulevard. En op die manier wordt de aantrekkingskracht van Zandvoort vergroot. En hebben de service een alternatief eh, wanneer de zee eh, ja, een dag niet eh, gunstig is. En eh, tot zover het nieuws. En dan nog het weer. Vandaag is er een mix van zon, wolken en vooral in het binnenland enkele buien. Het wordt 17 tot 19 graden en er waait een matige aan de kust vrij krachtige noordwestenwind. Vrijdag blijft het droog. Zon en bewolking wisselen elkaar af en het wordt iets warmer dan vandaag. De middagtemperatuur varieert dan van 18 tot 21 graden. Het 023 nieuws vind je ook op haarlem105.nl. En je mobiele telefoon. Haarlem 105. Verkeersinformatie. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam staat 6 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. Op de A12 Arnhem richting Utrecht 5 kilometer file tussen de knooppunten Lunetten en Oude Rijn. Tussen Breda en Roosendaal en tussen Nunspeet en het Harde rijden geen treinen door aanrijdingen. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Tot zover de verkeersinformatie. Haarlem 105. In Haarlem en Heemstede ook via KPN Digitaal. Op kanaal 388. En overal ter wereld op haarlem105.nl. Natured, Benediction Haarlem 105 en CFM live vanaf de haven van Zandvoort. En dat betekent ook dat we veel live artiesten hebben. Zoals Jurre van der Linden, die staat nu op de speelplaats. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zou zeggen, eh, laten we gewoon meteen beginnen met muziek. Verras ons. Eerste nummer is Nothing Yet. It's all day long I've been wondering where you've gone and why you've been. And if you see me to the things that made you think of dreams, things that you wanna be, Cross your mind recently. If I'm truly honest with you, I hope I'm with you in those dreams. Take me with ya in the old dream. Take me with ya, we could do anything. Take me with ya would be holding hand. Take me with ya, I hope you've never planned.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 Take me with your wicked do anything. Take me with your with beholding hands. Take me with your, I hope you've never planned. Yeah. And van der Linden, vorig jaar winnaar van de Gitaarlem Talent Award. Ik zou zeggen, kom er snel bij. Kom deze kant op. En dan gaan we het eens even hebben over jouw muziek. Want eh, een jongen van 18 jaar, die al, uh, ja, toch al goede 6 jaar muziek maakt... daar willen we natuurlijk meer over weten. Dat wordt wel een hele onderneming om hierheen te komen. Komt natuurlijk zelf met gitaar. Zet hem voorzichtig neer. En dan gaan we zo meteen eens even vragen... waar zijn voorkeur van muziek nou uitgaat. Want Jurre, goedemiddag. Ja, die microfoon mag je in praten. Je maakt al vanaf je twaalfde muziek. En ja. Eh, ja, je voorkeur gaat uit naar muziek van de jaren 60, 70 en 80. Ja, dat klopt. Waar komt die fascinatie vandaan, joh? Ja, ik weet niet, dat is toch gewoon eh, muziek die ik zelf heel mooi vind. Ik eh, ben zelf van de huidige muziek, vooral de DJ-muziek, vind ik zelf niet zo, mhm. zo leuk. Dat komt natuurlijk waarschijnlijk zelf ook wel doordat ik zelf een instrument speel. Dus dan heb je toch meer, ja, toch stiekem een beetje meer voorkeur voor die muziek die wat meer met de gitaar en, ehm, ja, en piano is. Zelf luisteren wij in de auto altijd uh, Golden en Pink Floyd en dat soort. Ja, dat blijf je toch op een of andere manier bij. dat ga je dan heel erg waarderen. En ik vind het ook hele mooie muziek. En ja, dat groeit gewoon en dan kom je nieuwe dingen tegen. En ik denk dat iedereen gewoon ehm, ja, ook een beetje zijn eigen voorkeuren heeft voor muziek. En eh, nou ja, bij mij eh, rolde dat toevallig uit op Simon Garfunkel en Pink Floyd, Golden Zijn dat ook de mensen die jou inspireren als je nu je eigen nummers schrijft? zoek je dan toch meer je eigen weg op? Ja, dat is een beetje lastig zeggen, want eh, <laughs> ik doe altijd een beetje mijn eigen ding in dat opzicht. Ehm, ja, ik haal zelf niet, ik probeer mensen niet echt na te doen. Mhm. Dus ik vind het eh, altijd, ik heb altijd een beetje een hekel gehad aan, eh, ja, aan mensen echt copy-pasten, zeg maar ook als ik eh, koffers speel van andere eh, groepen... dan probeer ik het ook gewoon op mijn manier te doen. Het is gewoon mijn versie van dat nummer. En dat het dan natuurlijk van Gondering is geweest... en dat het van Simon Garfunkel is geweest... dat is natuurlijk logisch. Maar ja, weet je, je kan die mensen ook niet nadoen. Het zijn andere mensen met een andere stem... Eh, met, met veel betere vaardigheden op een gitaar bijvoorbeeld... dan jij dat nu hebt. Dus dat kan je nooit 100% copy-pasten, vind ik. En ik vind dat ook niet... Ja, natuurlijk is het knap wat je doet, maar ook weer niet. Snap je? Ik bedoel, het is een beetje dubbel. Ja, en dat gaat je goed af. Want eh, vorig jaar won je, de je de Talent Award. En eh, een van de juryopmerkingen die je kreeg... daarnaast dat je prachtige muziek maakt natuurlijk... was van ga nu vooral meters maken. Hoe is dat gegaan afgelopen jaar? Ja... Ja, ik weet niet, ik ben gewoon een beetje mijn eigen ding blijven doen. En dat is, dat is voor mij gewoon... Kijk, ik vind muziek maken gewoon heel leuk. En het belangrijkste voor mij is dat je, voor mij vooral zelf, is dat je gewoon mensen kan emotioneren met muziek. Of kan blij maken met muziek. En het bijzondere aan muziek vind ik, is dat je dus mensen echt kan raken. En door middel van iets wat jij doet. Nou, en dat is, vind ik altijd zelf gewoon niets leukers dan dat doen. Mhm. Eh, mensen entertainen, met mensen spelen. En soms ook van mensen hele verhalen horen. Ik heb wel eens een keertje gehad dat ik Halleluja speelde. En dat iemand achteraf naar me toe kwam die zegt... Oh mijn god, die speelde Halleluja. En ik denk, oh nee, wat heb ik nou verkeerd gedaan? En hij zegt, ja, dat, dat, hij zegt, maar dat, dat, wat, wat, dat was het nummer op mijn moeders verjaardag. Hij zegt, en hij zegt, je speelde het en ik had net het idee dat mijn moeder hier weer was. En toen dacht ik, ah. ja, weet je, dat is, waar, eh, dat is toch stiekem wat je elke keer een beetje hoopt te bereiken. Dat je mensen herinneringen laat ophalen. Dat, dat mensen zich, zich geëmotioneerd voelen, heel vrolijker van worden. Dat zijn gewoon hele bijzondere dingen die je met muziek kan doen. Meer dan alleen het spelen van een liedje. En eh, Roy, ben jij uh, Jure al tegengekomen in Zandvoort? Want... Nee, eerlijk gezegd nog niet dan lijkt me dat hoog tijd. Nou, je bent nu in Zandvoort, dat is dan de aftrap. Maar dat lijkt me dan meteen een, eh, een succesvolle start van een toertje hier eh, langs het strand. De eerste stap is gezet ja. inderdaad. Ja. Nou, eh, geef je kaartje zometeen. Misschien kunnen we wat regelen hier in Ja, je weet het nooit. Kijk eens dan. We doen meteen zaken hier op de Radio Haarlem 105 en CFM. En je zei het net al, ik wil graag mensen raken met mijn muziek. Je hebt ook een eh, protestnummer geschreven. Dat is ook wel iets voor eh, grote artiesten uit de jaren 60. Toen eh, was het een heel genre volgens mij, protestmuziek. Ja, dat klopt wel, ja. <laughs> Heel veel nummers uit de jaren zijn natuurlijk ook echt protestliederen. En ja, ik was zelf gewoon een keer ontzettend boos en ook wel een beetje geëmotioneerd over wat er natuurlijk gewoon in de wereld gebeurt de laatste tijd. En de laatste maanden wordt dat alleen maar erger en erger. En dat maakte mij op een gegeven moment eh, gewoon heel erg boos over wat ik zag. Dat ik dacht, waarom doen mensen dit elkaar aan? Wat is, waarom zou je dit doen uit, een, uit naam van bijvoorbeeld een geloof? Dat, dat rechtvaardigt niet alles. En nou ja, toen kwam eigenlijk dit er een beetje uit eh, als eh, reactie daarop. Ja, want je bracht het begin jullie uit. Maar het is misschien vandaag wel eh, eh, actueler dan ooit. Wat het met het nieuws afgelopen week. Ja, ik, ik, vind het elke keer eh, heel vervelend hoe actueel het, het blijft eigenlijk. Mhm. Want je hoopt dat dit soort dingen gewoon overgaan. Laten we het gaan draaien. Jouw protestsong tegen ja, geweld uit naam van het geloof? Of voor je eigen idealen? Maar ook in alle jaren. Niet specifiek mhm. nu. Kijk, nu is het natuurlijk zweven naar de aanleiding, zeg maar. Naar aanleiding van. Maar het is natuurlijk eigenlijk van alle jaren en alle tijden. En als je naar de geschiedenis kijkt, is het ook niet iets nieuws. Eh, maar ook toen was het iets verschrikkelijks. En dat blijft het steeds. Ja, laten we gaan luisteren naar Lament. Lament, moet ik het zeggen? Eh, eh, lament. Uh, ah, lament. En zometeen horen we jou ook nog live. Maar dit is jouw eigen protestsong. Hij komt eraan hoor. Het is een, Cause I will never understand How this life was planned And that that you don't respond on anything. People shoot each other dead, stab each other in the back. You can't express what you think of. The sea is a nightmare. This is an attack on, humanity and the universal values that we share. I will never understand that such a life was planned and there cruelly became no eigen van Lemon hier op Haarlem 105. En ondertussen heeft hij de tijd gehad om terug te hopelen naar onze speelplaats. Jurre, je gaat nog één nummer live voor ons spelen. Wat gaat dat zijn? special place, quite romantic. hear the roaring of the sea. You can do whatever you like. I hope someday I'll take you there with me. Cause nasze mance siły Dolly, ostatnia hard siły some quality time. van der Linden, dank je wel. Prachtige ingetogen nummers. En eh, heel veel succes in eh, het komende jaar met dat meters maken. Maar als ik dit hoor, dan moet dat helemaal goed komen. En zometeen meer 023 op het strand. Haarlem 105 en CFM hebben de krachten gebundeld. En dat gaan we zometeen ook doen tijdens het eh, Nationaal Zandvoorts Kampioenschap Boulevard Haringproeven. Zoiets. Het wordt, hun vrienden nogal naam, dat komt goed. <laughs> Maybe we'll make a deal. Maybe they can wake somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me and myself, I got nothing to prove.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 Het is bijna tijd voor het nieuws. En daarna gaan we dus haring testen. Vragen aan Fred en Roy. Hoe ja. jullie wel haring? Eh, ik wel. Ik ook. Graag Lekker. Op een broodje. Zonder, zonder graad. Nou, dat is niet altijd zonder graad. wat valt er nog te wensen? Gezelligheid is waar ik van hou. De zon begint te schijnen, zorgen gaan verdwijnen. Kon net, maar altijd zomer zijn. Geen mens kan mij iets maken, ik schreeuw het van de daken. Oh, wat voelt de zomer fijn. Laat de zomer komen, met nachten uit mijn dromen. Gooi alles van je af al die warme dagen, ons beste gaan verjagen. Nu is die tijd weer hier, samen in de zomerzon. buiten, heerlijk buiten. We zijn niet meer te stuiten. De drank, die wordt weer koud gezet. Het is niet te geloven, de nacht zal wat beloven. Tijd is waar ik niet op let. Als de zon begint te dalen, beginnen de verhalen. Oh, een heel nieuw avontuur. Laat de glazen klinken, hier moeten we opdrinken.